Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe Britse koning heeft zijn eerste speech gegeven. Charles sprak de Britten vanavond toe in een vooraf opgenomen toespraak. Het ging natuurlijk veel over het overlijden van zijn moeder, Elizabeth. We owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother. For her love, affection, guidance, understanding and example. And she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew today. De koning belooft net zoals zijn moeder zijn leven lang het land te dienen. En hij zei ook nog wat over de oud-koloniën. Je hoort correspondent Fleur Loonspach vanuit Londen. Hij weet dat er veel mensen zijn in de hele wereld. Dus al die landen waar de koningin ook staatshoofd van was. Dat er ook landen zijn die zich zullen afvragen... moeten we wel, eh, moeten we wel deze vorst als ons eh, symbolisch staatshoofd houden. Dus hij wil daarmee ook aangeven ehm, dat hij ook voor hun paraat zal staan. En dat hij daar in de lijn van de koningin ook zal doortrekken. Rusland zegt dat in de Oekraïnse provincie Kharkov Russische burgers worden geëvacueerd. Het Oekraïnse leger is bezig met een snelle opmars. Afgelopen week zouden in de buurt van Kharkov en Gerson tientallen plaatsen zijn veroverd. Supporters van FC Utrecht moeten zich komend weekend gedragen. De burgemeester van Utrecht is er klaar mee na weken van voetbalgeweld. Komt er weer gedoe, dan gaat het stadion voor een deel dicht... of mogen er geen supporters meer mee naar uitwedstrijden. Vijf Nederlanders doen zondag mee aan het wereldkampioenschap voor biersom dat zijn mensen die heel veel weten van bier. En de vraag is dus wie het meest weet. In Eindhoven wordt hard geoefend, bijvoorbeeld bij het proeven met ogen dicht. Op het WK krijgen we allemaal bieren eh, blind geserveerd. Blind betekent dat we niet weten wat er uh, geserveerd is. We kunnen de bieren uiteraard wel zien. Ik ga eerst op basis van zicht en aroma... ga ik eigenlijk in mijn hoofd wegstrepen wat het dus niet meer kan zijn... En dan blijft als het goed is één biertype over uiteindelijk. In een uur tijd moeten ze er tien proeven, maar ze zijn niet altijd lekker. En de geur is ook niet altijd favoriet. Het eh, ruikt eh, eh, nou, ah, echt een afvoerputje. 2K is in München en de winnaar mag de wereld rondreizen om bier te proeven.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 Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agreed to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. Though. I've been on feelings I'm probably gonna hurt your feelings I'm probably gonna hurt you Boy number 12 had a look in his eye Brought up his ex and he started to cry Told me he loved me the very first night No. Who knows what I'm in for with Boy number I can't keep counting anymore I've been on feelings I'm probably gonna hurt you Got a weekend in paradise And I'm probably gonna never call you I'm probably gonna hurt you I got big plans to take care of you I just need to borrow $10,000 I'm probably gonna hurt you. I got a lake house in Canada, and I'm probably gonna harvest your organs. Probably gonna hurt your feelings. I want to believe it. When you're she's a girl. Now just see receiving. I can see the future. Say it like you mean it.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 you to my love from a sinful life I'll cleanse you in my love. For creation there's a weakness of my love. You know that you should know it's time for the world to try your love. The only love that can bring peace in.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 Yo voy Kwanzaa. We don't van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts onder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef. Hoe is je gek? Wat haal je in je hoofd? Dus je doen. Dit kan niet verder van mijn hart, die zegt genoeg.